Minister Eurlings heeft die termijn nu verkort naar twee weken... omdat uit onderzoek is gebleken dat de kans dat iemand een tweede aanval krijgt klein is. Ook voor mensen die zijn getroffen door een TIA is de regeling aangepast. Voor bus- en vrachtwagenchauffeurs is de termijn teruggebracht van vijf jaar naar zes weken. Zo moet worden voorkomen dat beroepschauffeurs hun baan na een beroerte kwijtraken. Op Schiphol is een man met een doorgeladen pistool opgepakt. De marechaussee vond het pistool in zijn jas toen hij probeerde door de beveiliging te komen. Man had een ticket voor Curaçao. Na de vondst is de gate van waar hij zou vertrekken tijdelijk afgezet voor onderzoek. De arrestant is een Nederlander van 35 en hij wordt nog verhoord. President Karzai van Afghanistan wil dat zijn land eind 2014 de leiding heeft over alle militaire operaties. Hij zei dat bij het begin van een topconferentie over Afghanistan in Kabul. In Afghanistan zijn zo'n 120.000 NAVO-militairen actief. Eind volgend jaar zouden er zo'n 170.000 Afghaanse militairen en 134.000 politiemensen klaar moeten staan om hun taken geleidelijk over te nemen. Bram Tankink is afgestapt in de Tour de France. Gisteren kwam de Rabo-renner op bijna een half uur van winnaar Veuclair over de finish. En hij voelde zich toen al niet goed. Vanochtend was Tankink te ziek om van start te gaan in de loodzware bergetappe van vandaag. Het weer, veel sluierbewolking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 Quest'inverno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 When I get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 ook. 空。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 no mercy. Life shows no mercy. Life shows no mercy.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 Another shadow encontré otra chica que estaba mejor. Bailamos tres perengues de corrido y gozamos. Luego nos sentamos, ordenamos hoofdletter Z